Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat Israëliërs in Nederland slachtoffer zijn geworden van een zeer gewelddadig incident. Hij doelt op fans van Maccabi Tel Aviv die in Amsterdam waren voor een wedstrijd tegen Ajax en bij confrontaties betrokken waren. Netanyahu zegt dat hij twee vliegtuigen naar Nederland stuurt om hen in veiligheid te brengen. Bij Schiphol is daar nog niets van bekend. Er staan alleen twee reguliere lijnvluchten gepland. Op sociale media gaan beelden rond van gewelddadigheden tegen Israëliërs... waarbij gesproken wordt van pogroms. De Amsterdamse politie zegt Israëliërs in veiligheid te hebben gebracht... en naar hun hotel te hebben begeleid. Er werden 57 mensen aangehouden. Gemeenten hebben steeds meer moeite om de kosten voor jeugdzorg te betalen. Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten lopen die de komende vier jaar op tot een recordbedrag van 10 miljard euro, schrijft de Telegraaf. Gemeenten zeggen dat ze al jaren te weinig geld krijgen voor jeugdzorg... en daarom moeten korten op andere voorzieningen, zoals zwemlessen of straatcoaches. Aankomend president Trump heeft Susan Wiles aangesteld als zijn nieuwe stafchef. Ze was de afgelopen tijd zijn campagneleider... en stond Trump ook bij in de rechtszaken waarin hij is verwikkeld. Als rechterhand van de president krijgt de 67-jarige Wiles... een van de machtigste banen in Washington... Het is voor het eerst dat het Witte Huis een vrouwelijke stafchef krijgt. AZ heeft in de Europa League een knappe overwinning geboekt op de Turkse topclub Venerbatje. Het werd in Alkmaar 3-1. Ajax won thuis met 5-0 van Maccabi Tel Aviv en staat nu tweede in de Europa League. En Twente speelde in Frankrijk 2-2 gelijk tegen Nice.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 hebben in Israël tot veel verontwaardiging geleid. Premier Netanyahu zegt dat hij twee vliegtuigen naar Nederland stuurt... om de Israëliërs in veiligheid te brengen. Gemeenten hebben steeds meer moeite om de kosten voor jeugdzorg te betalen. Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten lopen die de komende vier jaar op tot een recordbedrag van 10 miljard euro, schrijft de Telegraaf. Aankomend president Trump heeft zijn campagneleider Susan Wiles aangesteld als zijn nieuwe stafchef. Het is voor het eerst dat het Witte Huis een vrouwelijke stafchef krijgt. Het weer. Het wordt opnieuw een overwegend grijze dag. Al kan in het oosten wel even de zon doorbreken.